met het NOS-journaal. Het pakketje op het station in Almelo. De explosieve opruimingsdienst heeft dat vastgesteld. Het station en de directe omgeving werden vanochtend kort na, half, kort na acht uur ontruimd en het treinverkeer werd stilgelegd. Technisch recherche onderzoekt nu wat er wel in het pakketje zat. Daarna wordt het gebied rondom het station in Almelo weer vrijgegeven. PvdA Tweede Kamerlid Martijn van Dam stelt zich kandidaat voor de opvolging van Job Cohen. Van Dam is de eerste die zich kandideert. Hij loopt al ruim negen jaar mee op het Binnenhof en houdt zich onder meer bezig met integratie. PvdA-kamerleden hebben tot dinsdag de tijd om zich kandidaat te stellen. De PvdA-leden kiezen de nieuwe leider, waarvan de uitslag op 16 maart bekend zal worden. In Rotterdam krijgen honderden leraren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de komende tijd een taaltoets via internet. Volgens Rotterdamse wethouder van onderwijs moet met deze toets de kennis van de Nederlandse taal worden opgefrist. Toets is bedoeld voor alle leraren, ook bijvoorbeeld voor leraren die gymnastiek geven. Een database van de concert- en theaterkaartensite Nationale Theaterkassa is gehackt. Onbekenden hadden toegang tot honderdduizenden adresgegevens en creditcardnummers. Zo'n 200 creditcards zouden nog geldig zijn en kunnen worden misbruikt. Hackers konden zonder wachtwoord bij de gegevens. Nationale Theaterkassa heeft de beveiliging inmiddels hersteld en aangescherpt. Nederlanders zijn vorig jaar meer gaan lenen. Ze snoten voor 9,7 miljard euro aan leningen af, een miljard, half miljard meer dan in 2010, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral de creditcard werd vaker gebruikt om te lenen, terwijl de rente voor creditcardleningen veel hoger is. Ook het rood staan in Nederland is toegenomen, gemiddeld 3800 euro tegen 2800 euro eind 2006.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 just wanna dance with you. I just wanna roll with you. I just wanna be the one that really gets to know you. I don't care about a do I will spend a whole lifetime. This is what it takes for me to hold it down and make it mine.